uur. Kees Groot met het NOS-journaal. waardoor er zo'n 5000 banen verdwijnen. De nieuwe werkwijze moet ook leiden tot exactere belastingaanslagen en minder belastingontduiking. Dat kan de schatkist honderden miljoenen tot mogelijk miljarden euro's per jaar opleveren. Staatssecretaris Wiebes heeft al eerder aangegeven dat hij de Belastingdienst verouderd vindt. Nu gaat dus een grote reorganisatie van start. Burgemeester Som van Kerkrade wordt beveiligd vanwege bedreigingen. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie. Volgens de regionale omroep L1 is de kans groot dat de bedreigingen door leden van de Hells Angels zijn gedaan. De burgemeester sloot vorige week een pand van de motorclub. Dat gebeurde omdat de spanningen tussen verschillende motorclubs in het zuiden van het land waren opgelopen. Prins Charles heeft in Ierland de hand geschud van Jerry Adams, de leider van wat ooit de politieke vleugel van de IRA was. Het was een historische ontmoeting. Het is de eerste keer dat de leider van Sinn Féin een lid van het Britse Koninklijk Huis ontmoet. Charles werd zeker vroeger gehaat door Ierse nationalisten, omdat hij aan het hoofd stond van een regiment parachutisten dat betrokken was bij de dood van Ierse militanten. De Tweede Kamer heeft afscheid genomen van GroenLinks-Kamerlid Bram van Ooyik. Hij maakte vorige week bekend dat hij het leiderschap van de partij overdraagt aan Jesse Klaver. In zijn afscheidsbrief schrijft van Ooyik dat er veel is veranderd sinds 1993, toen hij ook al eens een jaar Kamerlid was. Hij heeft grote bewondering voor collega's die nog geen vijf minuten na het verschijnen van de nieuwste CPB-cijfers een analyse kunnen geven. Het weer vanmiddag afwisselend zon en buien. Bij de buien kan onweer en hagel voorkomen. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond wordt het vaker droog. Morgen zo'n beetje hetzelfde beeld. Vanaf donderdag minder buien. En eind van de week wordt het ook wat warmer. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De meeste vertraging heeft het verkeer vanmiddag rond Rotterdam. De files met de meeste vertraging staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... voor afrit Bunschoten 10 kilometer. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Badhoevedorp en Velsen staat 7 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag voor Harmelen 7 kilometer. A13 daarna richting Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein 6 A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht 6 kilometer. de A16 Breda richting Rotterdam voor afrit Rotterdam Centrum 2 kilometer na een ongeluk op de parallelbaan. Er zijn twee rijstroken dicht. A20 richting Gouda tussen Schiedam en Knoop het Bresseplein 5 kilometer. Daar staan een kapotte vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken dicht. A15 Europoort richting Rotterdam tussen afrit Brielen en Spijkenisse 6. De N44 daarna richting Wassenaar voor Wassenaar 4 kilometer.